Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS komt met een inreisverbod voor reizigers uit India... vanwege de coronavarianten die daar rondgaan. Vanaf dinsdag mogen alle niet-Amerikanen... die de afgelopen twee weken in India zijn geweest... niet meer de VS in. President Biden zei dat hij het besluit heeft genomen... op advies van het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC. Dat maakt zich zorgen over die varianten... omdat die mogelijk besmettelijker zijn... en zich minder makkelijk door inentingen laten tegenhouden. Voetballegende Maradona is in de uren voor zijn dood aan zijn lot overgelaten... staat in een rapport van een medisch panel. Hij overleed in november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Maradona zou 12 uur voor zijn dood onwel zijn geworden. Volgens onderzoekers is er daarna geen goede zorg geleverd. Zijn toestand zou niet goed in de gaten zijn gehouden. Er loopt nog een onderzoek van het Argentijnse Openbaar Ministerie... naar de behandeling van Maradona. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de rol van zijn lijfarts. Een aanslag met een autobom heeft in Afghanistan aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. De ontploffing was bij een pension. Onder de doden zijn middelbare scholieren en politiemensen. En mogelijk liggen er onder het puin van het pension nog meer lichamen. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het Marshelikoptertje Ingenuity heeft voor de vierde keer boven de rode planeet gevlogen. Dat zou eigenlijk donderdag moeten gebeuren, maar toen kwam het toestel door softwareproblemen niet van de grond. Volgens NASA vloog de helikopter deze keer verder en sneller dan de vorige keren. Bijna twee weken geleden ging het toestel van 1,8 kilo voor het eerst boven Mars de lucht in. Het weer blijft op veel plaatsen droog. In het binnenland koelt het lokaal af tot rond het vriespunt. Ook is er kans op wat mist.